7 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Argentijnse president Fernandez de Kirchner wordt niet aangeklaagd voor het belemmeren van de rechtsgang. De rechter vindt dat er niet genoeg bewijs is. Fernandez zou de daders van een aanslag op een Joods centrum in 1994 in Buenos Aires niet willen vervolgen. Achter de aanslag zouden Iraniërs zitten en Fernandez wil een handelsdeal besluiten met Iran. Een eerdere openbaar aanklager, die de aanklacht hierover wilde indienen, werd vermoord. In Tilburg heeft een man twee minderjarige jongens gevraagd om met hem mee te gaan naar Irak of Syrië. Het was de bedoeling dat de jongens zich zouden aansluiten bij IS. De vermoedelijke ronselaar liep twee keer een gebouw binnen van een jeugdinstelling, dat meldt Omroep Brabant. In de jeugdinstelling wonen onder andere minderjarige kinderen uit Syrië en Irak. Minister Bussemaker zegt dat de discussie over inspraak voor studenten bij universiteiten en scholen nog maar net is begonnen. Ze vindt dat universiteitsbesturen en studenten samen moeten overleggen over meer invloed van studenten. Daarover sprak ze vandaag onder meer met de Studentenbond en actievoerders. De Universiteit van Amsterdam maakte vandaag bekend een student op te nemen in het college van bestuur. Het onderzoek van de integriteitscommissie van de VVD naar Kamerlid Verheijen wordt mogelijk vanavond of morgen al afgerond. Dat meldt een belangrijke partijbron aan de NOS. Gisteren hield de partij nog vast aan begin volgende week, maar de druk uit de partijgelederen nam de afgelopen 24 uur alleen maar toe, omdat zaterdag de VVD-campagne begint voor de provinciale verkiezingen. Voor de online taalkursus Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich al 20.000 mensen aangemeld. De cursus wordt online en gratis aangeboden. Veel mensen doen de cursus als voorbereiding voor hun vertrek naar Nederland. Het weer, meer regen, vooral vanavond. In de loop van de nacht wordt het droog en dan wordt het 2 graden.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 Op de A4 richting Den Haag. Eh, daar staat tussen eh, Sloten en Schiphol 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verderop richting Den Haag is er ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelewarensveen en Zoeterwoude Rijndijk staat 8 kilometer. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Als je die file wilt ontwijken, dan kan je omrijden via eh, Sassenheim en Wassenaar over de A44. A9, Alkmaar-Diemen voor het knooppunt Holendrecht 7 kilometer door een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht.